Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Als eerste van meer dan 10.000 moeders die in de jaren 50, 60 en 70 hun kind moesten afstaan... stapt een vrouw naar de rechter voor erkenning door de staat van wat haar is aangedaan. De 73-jarige Trudy Schele-Gertsen noemt het in Dagblad Trouw... mensonterend wat er met haar en haar zoon is gebeurd. Schele-Gertsen werd eind jaren 60 ongehuwd zwanger... en moest haar zoontje direct na de geboorte tegen haar wil afstaan. Hij belandde in een tehuis en werd na bijna drie jaar geadopteerd. Sinds twee jaar hebben moeder en zoon weer contact. De horeca is jaarlijks 1,4 miljard euro kwijt aan het vervangen van personeel. Dat heeft ABN AMRO berekend. De branche raakt elk jaar 40% van het personeel kwijt. Vaak uit onvrede over de hoge werkdruk, de lage lonen en weinig doorgroeimogelijkheden. En dat kost dus veel geld. Het vervangen van een fulltime kok bijvoorbeeld kost een bedrijf bijna 30.000 euro aan werving en training. De onderzoekers adviseren de horeca om meer te investeren... in manieren om het werk leuker en lichter te maken. Er komen in het Verenigd Koninkrijk geen verkiezingen... voor de geplande brexit-datum van 31 oktober. Het Lagerhuis heeft een voorstel daartoe van premier Johnson... met grote meerderheid weggestemd. Johnson wilde die verkiezingen om een meerderheid in het Lagerhuis te verwerven... waardoor hij de brexit desnoods zonder deal met de Europese Unie zou kunnen doorvoeren. Het huidige Lagerhuis heeft hem verboden om zonder deal de EU te verlaten. De overheid heeft in de jaren 80 voor vele miljoenen guldens... meubilair uit Paleis Het Loo gekocht dat al staatseigendom was, heeft NRC uitgezocht. Het gaat onder meer om 300 antieke meubels... die koning Lodewijk Napoleon begin 19e eeuw op staatskosten liet maken. In 1969 zeiden hoffunctionarissen dat alle meubels... die, Paleis die in het Paleis Het Loo stonden, bezit waren van de koninklijke familie.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 my voice Deny my place time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind there's something inside so strong, so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong. wonder.